Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal lesuren op middelbare scholen moet omlaag vinden scholen en de onderwijsbond zelf. Die maken zich grote zorgen over het tekort aan leraren... en hopen dat op die manier op te lossen. Er zijn te weinig leraren, maar er vertrekken ook nog te veel leraren. En wij denken dat eh, minder eh, lesuren per week helpt om betere lessen voor te bereiden... maar ook meer werkplezier te hebben. Want dat schiet er nu bij in, hoorden mijn collega's van NOS Stories. Scholen trekken van alles uit de kast om aan dat verplichte aantal lesuren te komen. Daar zijn lang niet genoeg leraren voor. En dus staan bijvoorbeeld stagiaires voor de klas of moeten gymdocenten een paar uur bijspringen als wiskundeleraar. Bij een grote brand in een huis in Rotterdam is iemand omgekomen. De brandweer onderzoekt nog of het om de bewoner gaat. Buren zijn in elk geval erg geschrokken. Ja, weet hoe het met branden gaat. gaat binnen een paar minuten is echt slecht uitslagen. Vlammen eh, liepen door het hele huis. Eh, de rook slaat door. ik <laughs> krijg tranen in ogen ervan. Eh. Voor de zekerheid werden meerdere huizen ontruimd. De bewoners daarvan zijn opgevangen en hebben vannacht niet thuis kunnen slapen. Twee jongens van 12 uit Maastricht hadden gisteravond ineens de politie op de stoep staan. Agenten waren getipt over een filmpje dat de twee online hadden gezet. In die video trok een van de jongens een neppistool tevoorschijn. dat leek wel heel erg op een echte. Hartstikke link, zegt de politie. Het nepwapen is in beslag genomen. Ajax staat nog steeds op plek 2 in de eredivisie. Gisteravond hadden ze de kans om bovenaan te komen in de pot tegen Vitesse, maar dat is niet gelukt. Bergwijn lepelt de bal richting Tadic. Een snelle 1-0, dat heb je dan nodig in zo'n wedstrijd. Manhoef, Manhoef, pas weer kom, pas weer kom, maar is geklopt. Het is 1-1. Manhoef, Manhoef, 2-1 Vitesse. Jongen, wat een wedstrijd. Luca, ja, ho, ho. gouden wissel. het werd uiteindelijk dus 2-2 en dat was voor Ajax niet genoeg. De Amsterdammers zijn de koppositie nu echt kwijt aan PSV. Het weer nog. Vanochtend is het nog wisselend. Af en toe wolken en af en toe zon. Blijft wel droog en zeker vanmiddag breekt het vaker open. Het wordt 14 of 15 graden.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 Moskou stuurt in plaats van hem buitenlandminister Lavrov. De kunstcollectie van Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft... heeft op een veiling meer dan een miljard euro opgeleverd. Met name werken van Van Gogh en Klimt brachten recordbedragen op.